Het is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vraagt het kabinet alsnog om voor ruim 3 miljard euro aan bezuinigingen voor te bereiden. Een motie daarover van D66 en de VVD kreeg voldoende steun in de Kamer op de laatste vergaderdag voor het zomerreces. Vorig jaar kondigde het kabinet in het zogeheten aanvullend beleidsakkoord voor 3,2 miljard euro aan bezuinigingen aan voor 2011. Die moesten onder meer worden bereikt via loonmatiging, maar over de invulling van de bezuinigingen zijn tot nu toe geen harde afspraken gemaakt. Volgens de Kamermeerderheid zijn het begrotingstekort en de staatsschuld nu zo hoog dat het kabinet voor Prinsjesdag alternatieve maatregelen moet voorbereiden om alsnog te bezuinigen. Het zou daarvoor moeten zoeken naar het draagvlak in de Kamer. Minister De Jager ziet er weinig in. Patiënten hoeven toch geen eigen bijdrage te betalen voor logopedie, ergotherapie of dieetadviezen. Ook in de geestelijke gezondheidszorg komt zo'n bijdrage er niet. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Demissionair minister Klink wilde een eigen bijdrage van 10 euro per bezoek invoeren, omdat er flink bezuinigd moet worden. De Kamer zoekt het geld nu ergens anders. Patiënten moeten gaan betalen als ze niet voor goedkope medicijnen kiezen. In de Pakistanse stad Lahore zijn bij aanslagen zeker 35 doden en ruim 175 gewonden gevallen. Volgens de politie lieten drie zelfmoordterroristen bommen ontploffen in een islamitisch heiligdom. Eén bom zou zijn afgegaan bij het hek, de twee andere ontploften in de kelder van het gebouw, waar ook een politiebureau is gevestigd. In het centrum van Amsterdam is een toerist zwaar gewond geraakt toen een man van drie hoog uit een raam sprong. Hij raakte de Australische toerist die op een terras eronder zat. De man liep met twee anderen daarna gewoon weg. Ze zijn later aangehouden. Dan het weer. Vannacht minimaal 20 graden. Overdag vrij zonnig, broeierig en 30 tot 36 graden.